Mark Visser met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump verwacht dat hij op zijn reis door Azië... een ontmoeting zal hebben met zijn Russische ambtgenoot Poetin. Dat heeft hij tegen journalisten gezegd... die met hem meereisden in het presidentiële vliegtuig naar Japan. Beide presidenten hebben twee keer de gelegenheid voor een gesprek... op een bijeenkomst van de Organisatie van Landen aan de Stille Oceaan. In Vietnam is dat. En later nog in de Filipijnen. Koning Salman van Saudi-Arabië heeft een commissie ingesteld die de strijd moet aangaan met de wijdverbreide corruptie in het land. Zijn zoon, de kroonprins, gaat de campagne leiden. Die lijkt meteen te zijn begonnen, want er zijn elf prinsen, vier ministers en tientallen oud-bewindslieden opgepakt. Verder is er een belangrijke rivaal van de Saoedische kroonprins op een zijspoor gezet. Het is de oud-kroonprins die het hoofd was van de Nationale Garde. Die gaat onder meer over de beveiliging van de koninklijke familie... en heilige plaatsen als Mekka en Jeddah. Door een autobom zijn in het oosten van Syrië tientallen mensen omgekomen. De aanslag was in de stad Der al-Zor bij een plek waar vluchtelingen werden opgevangen. Islamitische staat zou verantwoordelijk zijn voor de aanslag... De terreurgroep is onlangs uit Der al-Zor verdreven door het Syrische leger. De stad is onder meer vanwege de ligging aan de grens met Irak van strategisch belang. In de Eredivisie zijn gisteravond vier wedstrijden gespeeld. AZ won thuis met 3-2 van Willem II. Heracles versloeg op eigen veld FC Groningen 2-1. VVV Venlo speelde thuis 0-0 gelijk tegen NAC. En Excelsior boekte zijn eerste thuiszegen. Het werd 1-0 tegen hekkensluiter Rode JC. Het weer wisselvallig met de meeste regen in het zuidoosten.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 Can you wipe me down? So I can, I can make you give it up, give it up till you say my name like a jersey, jersey. Shutting down the game, be my head coach so you can, you can, and never take me out till you can taste the wind.